Levi van Eck met het NOS-journaal. De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal gestegen. Toch moeten miljoenen Nederlanders volgend jaar nog rekening houden met een pensioenverlaging. Dat zeggen de pensioenfondsen bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers. De pensioenfondsen blijven last houden van de aanhoudende lage rente. Een deel van de pensioenfondsen zit nu nog onder de benodigde dekkingsgraad van 90 Als dat zo blijft, zouden die fondsen de pensioenen moeten verlagen. Politie en BOA's gaan strenger handhaven op de naleving van de coronaregels. Dat hebben de voorzitters van de veiligheidsregio's en minister Grapperhaus afgesproken. Tot nu toe werd vooral gehandhaafd op zware overtredingen... maar nu komt er extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Uitgangspunt blijft dat er eerst wordt gewaarschuwd. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt zes Russische legerofficieren... van grootschalige internationale hacks en ontwrichtende cyberaanvallen. Ze zouden onder meer de Franse verkiezingen van 2017... de Olympische Winterspelen in 2018... en Amerikaanse ziekenhuizen en bedrijven hebben aangevallen... of hebben geprobeerd om die te beïnvloeden. De mensen die worden aangeklaagd zijn lid van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. In Frankrijk zitten nu 15 mensen vast vanwege de onthoofding van de leraar Samuel Paty. Onder hen vier leerlingen, schrijven Franse media. Ze hebben de dader volgens de politie tegen betaling geholpen bij het vinden van de leraar. Verder is iemand aangehouden die eerder zou zijn veroordeeld voor terroristische aanslagen... en contact zou hebben gehad met de 18-jarige Tsjetsjeense dader... die kort na de moord werd doodgeschoten door de politie. Het weer. Vannacht opklaringen, ook wat hoge bewolking en het koelt af tot een graad of 7.